Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse militairen in Mali trekken uit de post in Kidal... en gaan terug naar de internationale basis in Gao. Minister Bijleveld haalt de ongeveer 20 militairen weg... omdat het ziekenhuis in Kidal na een personeelswisseling... niet meer aan de Nederlandse eisen voldoet. De Nederlandse militairen in Mali doen verkenningen en verzamelen inlichtingen. Dat gebeurt vanaf nu dus alleen nog maar vanuit Gao. Op verschillende plaatsen zijn vandaag lokale warmterecords gebroken, maar niet het nationale record uit 1944. Toen werd het in Warnsveld 38,6 graden. De warmste plekken vandaag waren Arsen in Limburg en Westdorpen in Zeeuws-Vlaanderen. Daar werd het 38,1 graden. Gisteren was Arsen ook het warmst met 38,2. Vanavond is er een ander natuurfenomeen, de langste maansverduistering van de eeuw. Omdat de maan in de schaduw van de aarde staat, kleurt hij rood. Zodra de zon ondergaat is dat te zien. De maan staat wel vrij laag aan de hemel in het zuidoosten. De totale verduistering eindigt om kwart over elf. Een Duitse boer krijgt bijna 800.000 euro omdat er op zijn land een bronzen paardenhoofd is gevonden uit de Romeinse tijd. Archeologen vonden het negen jaar geleden al, maar er was al die tijd gesteggel over de vergoeding voor de boer. Die had eerder een bod van 48.000 euro afgewezen. Tom Dumoulin is er in de laatste bergetappe van de Tour de France niet in geslaagd de achterstand op gele truidrager Thomas te verkleinen. Dumoulin viel verschillende keren aan, maar Thomas kon telkens volgen. In de laatste afdaling reed de Sloveen Roglic weg uit de groep met favorieten. Hij won de etappe en klom in het klassement naar de derde plaats. Thomas begint morgen de tijdrit met ruim twee minuten voorsprong op nummer 2 Dumoulin. Steven Kruiswijk klom in het klassement vandaag naar de vijfde plaats. Het weer, lokaal is er kans op een onweersbui. Vannacht blijft het warm met minima boven de 20 graden. Morgen begint bewolkt met buien. Smiddags klaart het vanuit het zuidwesten op.